Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-reizen. Live your dreams. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De NS blijft de komende uren rijden met de uitgeklede winterdienstregeling. Eerder werd er vanuit gegaan dat in de loop van de ochtend... de normale winterdienstregeling opgepakt kon worden. De NS had sowieso al minder treinen ingepland vandaag... maar er komen door de sneeuw en kou ook wisselstoringen bij. Bij de Wegenwacht kunnen ze het tot nu toe behappen. Mensen die pech hebben worden geholpen en nog op tijd ook. De ANWB heeft vandaag 500 wegenwachten actief, meer dan normaal. Cursussen en trainingen zijn afgeschaft om meer mensen op de been te brengen. De verwachting is dat er vandaag 4700 pechgevallen zijn. Verwacht je vandaag een pakketje? Hou er dan rekening mee dat je bestelling wat later wordt bezorgd. Op winterse dagen als deze wordt er in steden en dorpen lang niet overal gestrooid. Volgens DHL is dat nu goed te merken en rijden hun pakketbezorgers dus extra voorzichtig. En er zijn opnieuw twee jongens opgepakt voor een grote brand in de Groningse plaats Bedum. Daar ging op oudjaarsavond een sporthal in vlammen op. De brand was waarschijnlijk aangestoken met zwaar vuurwerk. Voor de brand in Bedum zitten nu vier jongeren vast. Drie van hen zijn minderjarig. Het weer van Weer Online. Flinke sneeuwbuien en een stevige zuidenwind. In het westen ook regen. In het hele land geldt code oranje, behalve op de Wadden. Het wordt min 1 tot plus 3 graden. En dit was het nieuws op en dan maakt het exact 12 uur. Nog één vertraging met flitsmaster op de A-wegen. De A32 richting Meppel bij Heerenveen-Zuid. Daar verlies je 20 minuten met 20 kilometer lange file daar. Oké, Flitser, de A13 richting Rotterdam bij Den Haag. Ze controleren bij 6,8. Zometeen, daar gaan we weer. De lekkerste lunchpauze van Nederland komt eraan. House in de pauze met Kaliber en ook Toxic Britney Spears. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers... tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl. Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast... en wordt uitgedroogd land weer groen.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 Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Hey ondernemer. Heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun eh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Nou, ik verwacht wel meer winst dit jaar. Kijk, check alles dan goed. Zo voorkom je dat je later in één keer een groot bedrag moet betalen. Ah, goeie. En wil je er wat hulp bij? Ga dan naar belastingdienst.nl slash voorlopige aanslag. Handig van de Belastingdienst bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de de snowboots gewoon aan, want we gaan lekker dansen. Ook al is het glad buiten. Alle genres in de mix met zometeen Britney Spears, Paul van Dijk, Other Nose, Caliber en ook Ayers komt eraan. Na Al van Bach, dit is be mine. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. let's go. And I want you to come, I won't let you go. So if you wanna dance, let's start a I want you to be mine. Yeah, I want you to be mine. Slam. met Britney Spears en Toxic. En lang levert internet. Je hebt overal tutorials voor. Ook hoe je het beste een pingponggeluidje met je mond kan doen. Dat is dus niet eh, zo, met je handen. Maar met je gehemeld en je tong moet je dat doen. als je dan uiteindelijk dat onder de knie hebt, ben je dus een echte pro. Nou, doe maar mee op Armen van Buren en pingpong in de lekkerste mix. Die alle sneeuw van je radio afblaast. me singing like na na na na every day.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 de lekkerste lunchpauze van Nederland. Welkom bij House in de Pauze. Met zometeen Special D en Nothing I Want Do... en ook Two Brothers on the Fourth Floor komen eraan. En wist je dat er vandaag al meer dan 9 miljoen kilo zout gestrooid is...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 Venby en Goddard. Kiss komt eraan. En ook Basto. Again and again. Binnen een Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint dit jaar bij Slam. Met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainmenthoofdstad van de wereld, Las Vegas. Er is één maar. Als je eenmaal in Vegas bent, wordt het alles of niets. 2026 euro casino geld. Rood of zwart. Alles of niets. De gok van je leven. Deze maand. Slam. Check slam.nl voor alle info. Dit jaar kunnen wensen echt uitkomen, want het is alle dagen prijs bij de Vriendenloterij. Elke dag maken we een winnaar bekend van 10.000 euro, elke week van 100.000 en elke maand van 1 miljoen euro. Speel voor 24 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. Ik wil heel graag dat huis, maar hoe krijgen we ooit die goedkoopste hypotheek? Rustig, we zitten toch bij Frits? Als het ergens lukt, lukt het bij Frits.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 De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Je eigen zorgverzekering heb je geregeld. Maar hoe zit het met je huisdier? Want als hij ziek wordt of een ongeluk krijgt... kunnen de kosten flink oplopen. Gelukkig is er FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.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 Meer beenruimte, heerlijke regionaal geïnspireerde gerechten. Gratis drankjes zoveel u wilt. En met de laatste films, series, muziek en live sport Zo'n beetje het beste entertainment in de lucht. En onze familieservices maken uw reis eenvoudig en leuk. Plan uw volgende reis en laat de vakantie al aan boord beginnen in Emirates Economy Class.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 En met een eurotje erbij komt er nog een burger bij, dat is smart. Met Smart menu, nu tijdelijk, ook met de cheesy chicken. Nu bij Plus, Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals optimaal drinkyoghurt, een literpak, 1 euro.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 5 tot 8 centimeter kan er vallen en de temperatuur schommelt tussen de 1 en 3 graden. Vanavond op dit moment... Geen kans op neerslag, dat is lekker. Welkom bij nog een half uurtje het beste in de mix... om te zorgen dat jij de beste lunchpauze ervoor krijgt. Met zometeen Kiss, I Was Made For Loving You... David Guetta en ook Calvin Harris komen eraan. Na Basto, dit is... again and again. you really go first? If you really left? I don't know if I would be alive today.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 Behalve die nieuwe sfeer, ze zeggen dat gaan we niet doen. Dan voelen we onszelf als band een kleine postzegel. We hebben geen band nodig in de sfeer. Dat is al op zichzelf staand goed. Wil je nu kans maken op een reis naar Vegas? Dat kan, hè? Ga naar slam.nl voor de gok van je leven. wide open, dilated, but fine now. And if his father ever finds out, then probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. Barefoot on the pavement. He was never complacent. Held his ground for the town and the statement. Leader never backs out of the arrangement. Speaks out to the whole crowd when he saves them. But he was the one that needed saving. Now he's low key crushed on the inside. He gave his all and now he's breaking. You can see it in his eyes. Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. Staying out on the weekdays, weekends. No sleep for the week round here. Going out, getting lost in the deep end. White lines never dried, no tears. He says no more, now he says no less. And the people wanna know where he goes next. Mind of a saint, so he knows best. But he don't sleep, now he don't rest. Turning water into wine, that's mad, that's mad. Everybody always wants what he has. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he probably knocked his lights out. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. I heard Jesus did cocaine. see you, nigga. Showbiz, born law. Uh, yeah. Uh, yeah. I don't give a fuck about your faults or mishaps, nigga. We from the Bronx, New York, shit happens. Kids clapping, love to spark the place. Half the niggas in the squad got a scar on their face. It's a cold world and this is ice. Half a meal for the charm, nigga, this is life. Got the phantom in front of the building, Trinity, yeah. Ten years been legit, they still figure me bad. As a young, was too much to cope with. Why you think motherfuckers nicknamed me? cook cook shit? Should've been called on robbery, stall shit. I'm baby grand larceny, I did it all. I put the pieces to the puzzle. Just as long I knew me and my people was gun bubble. Came out the gate on some flojo shit. Bad nigga with the shotty with the logo kid. Said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back. Lean back lean back. Come on. I said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back. Bowser in the Bowser. Lady, love, don't care about my pride. Lady, love, lay, sit down. I get this feeling I can be tonight. Yeah, I've been seeing all the signs. This time I'm gonna get it right. dish, my a test with. groot is om een uh, proefrondje te doen voor de gok van je leven. Dus misschien ben jij op dit moment wel die lady luck. Zometeen bij Thomas gaan we weer draaien en ben je een stap dichterbij een trip met je mater in Las Vegas. Het is heel simpel, we gaan aan het roulettewiel draaien. Rood of zwart, dus kies nu even wat je op dit moment gekozen zou hebben. Rood of zwart, ga ik nu draaien. Komt ie aan, hè? Oh, het is zwart. Zometeen misschien meer geluk. keep them guns out of the club. They killing this vibe. Zometeen nog een uurtje alle genres in de mix... met een leuk oh. gastoptreden voor de rookmevrouw. Hallo. Hallo mevrouw. <laughs> meteen luisteren naar Living Joy. Ik vind het wel goed dat je er dan gewoon bent. Nee, ja, ik ben mijn stem, ik ben echt... Maar je hoort het denk ik, of niet? Of, eh? nou, het valt mee, het was net ja, erger. Oké, nou ja, nee, het is, eh, er is iets in mijn keel gekropen. Het is niet best. Nee, maar we gaan lekker radio maken, vier uur lang. Ja, maar het maakt jou wel een vrij denkend mens, hè, als je dat doet. Dat zat in je keeltje toch? Maar... Sweets <laughs> komt eraan, Fox Stevenson.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 Dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. Knap, de bank voor ZZP'ers. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Oppo Reno 14? Nu met extra veel voordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaarmetalen opbergrek. Bekijk alle giga-deals op gamma.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto... en een als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen... maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki. Serious about fun. Houd je vast, want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse zakken Chio. 1 plus 1 gratis. Glorious Blake Original voor 1 euro. En alle Optimal drink 1 plus 1 gratis. En voor die prijs. Jumbo. Ehm, je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand. Vanaf 16 januari bij jouw Suzuki-dealer. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu Sensordine mondverzorging 2 plus 2 gratis. Als dat geen glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.